1 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het binnen- en buitenland moet veranderen... heeft de Britse premier meegezegd... naar aanleiding van de aanslagen van gisteravond in Londen... waarbij zeven doden vielen. May beschreef een viervoudige aanpak die extremisme de kop in moet drukken. Zo moeten landen internationale afspraken maken... om extremistische propaganda online te bestrijden. Via militaire acties in landen als Irak en Syrië moeten de plekken waar extremisten hun toevlucht zoeken en worden opgeleid worden aangepakt. Premier May zei ook dat extremisten in Groot-Brittannië te veel ruimte krijgen. De verschillende gemeenschappen in het land moeten meer integreren... en de democratische westerse waarden moeten effectiever worden overgedragen, zei de premier. Ze benadrukte dat de contra-terrorisme-strategie moet worden aangescherpt. In haar toespraak zei de Britse premier verder dat er de afgelopen maanden vijf samenzweringen zijn ontmaskerd. Er is geen verband tussen de drie aanslagen die het land sinds maart hebben getroffen, aldus mee. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Schoof heeft naar aanleiding van de aanslag in Londen vanmorgen overlegd over het dreigingsniveau in Nederland. Er, er zijn volgens hem geen aanwijzingen dat dat omhoog moet. Volgens Schoof doen politie en organisaties van evenementen het maximale wat op dit moment mogelijk is om de veiligheid te garanderen. Hij roept dan ook op om gewoon naar de stad te gaan of om festivals te bezoeken. Schoof benadrukt wel dat er nooit 100% garantie kan worden gegeven dat een aanslag kan worden voorkomen. In Bunschoten is een stoffelijk overschot gevonden. Het is niet duidelijk of het gaat om de 14-jarige Savannah uit Bunschoten... die sinds donderdag werd vermist. Honderden mensen zijn sinds vanochtend bezig met een zoektocht naar het 14-jarige meisje, maar de politie zegt dat zij het lichaam niet hebben gevonden. Wie dan wel is onbekend. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. In het oosten kan een bui vallen. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zon, maar vooral in het westen en noorden in de loop van de dag kans op een bui.